Jan van der Putten met het NOS-journaal. Demissionair premier Rutte reageert opgetogen op de afgesproken bezuinigingen. In het debat over het akkoord prees hij minister De Jager en zijn vijf fractieleiders. Volgens hem is de gang van zaken ongekend in de parlementaire geschiedenis. De fractieleiders van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie bedankten elkaar voor de samenwerking. In het akkoord staat onder meer dat de AOW-leeftijd sneller omhoog gaat, dat het ontslagrecht wordt versoepeld en de hypotheekrenteaftrek wordt beperkt. Ambtenaren krijgen geen loonsverhoging en de hoge inkomens moeten een crisistarief betalen. De accijns op alcohol en tabak gaat omhoog, net als de BTW. Oppositiepartijen PvdA en SP en de voormalige gedoogpartner PVV hebben scherpe kritiek op het akkoord. PvdA-leider Samson vindt dat de rekening van de crisis niet eerlijk wordt verdeeld. Demissionair minister De Jager van Financiën wil niet op de CDA-lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen. De afgelopen tijd werd hij vaak genoemd als mogelijke partijleider, maar in Nieuwsuur herhaalde hij dat hij daar niet voor in is en dat hij ook helemaal niet in de Kamer wil. Bij de verkiezingen van 2010 stond De Jager wel op de lijst. De meeste winkels van C1000 gaan verder onder de naam Jumbo. Dat heeft de Jumbo-groep vanavond bekendgemaakt. Bij de overname in februari zei Jumbo nog dat de naam C1000 zou blijven bestaan. Maar daar komt het bedrijf nu van terug. De komende jaren worden 300 C1000 winkels omgebouwd tot Jumbo. En daarnaast worden 136 winkels verkocht. Dat was een voorwaarde van de Nederlandse mededingingsautoriteit. Atletico Madrid en Atletiek Bilbao hebben de finale gehaald van de Europa League. Atletico Madrid won de uitwedstrijd tegen Valencia met 1-0 en Atletiek Bilbao won thuis met 3-1 van Sporting Portugal weer nog vannacht wolkenvelden. Het wordt een graad of 8. Overdag eerst zon, later stapelwolken, maar op de meeste plaatsen droog.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 There goes Hannah, showing up for Banner. Rocking that crown, make the boys go bananas. When you're insecure about yourself, it's a fact. You can point finger, but there's three pointing back. I can see her crying out, yeah. Is there anybody out there? She's really counting on your love, still struggling uphill, but you act like you don't care. Right now, she could really use a shoulder. Hang on to the edge till it's over. She's crying for you. Heated outdoors, always in it playing Madden. Adam was lonely, drugs were the only way out of his own life. Now he's slowly losing his fire, close to retire. With one last hope, he puts his arms up higher. I can see him crying out, yeah. Is there anybody out there?